10 uur. Kees Groot met het eh, bij Utrecht kan eindelijk open. Volgens de gemeente Utrecht is de veiligheid nu gewaarborgd. De tunnel werd al in 2010 opgeleverd, maar de gemeente gaf toen nog geen openstellingsvergunning. Met name de beveiligingssoftware moest worden aangepast. Om het verkeer te laten doorstromen werden naast de tunnel tijdelijke rijbanen aangelegd. De tunnel in de A2 is ruim anderhalve kilometer lang en is in feite een overkapping. Die moeten ervoor zorgen dat de snelweg geen barrière vormt tussen de wijk Leidse Rijn en de rest van Utrecht. De tunnel gaat de komende maanden open, wanneer precies is nog niet duidelijk. Chipmachinefabrikant ASML heeft een recordjaar achter de rug. Zowel de omzet als de winst was hoger dan ooit. De omzet groeide 25% tot ruim 5,6 miljard euro. De netto winst kwam uit op bijna 1,5 miljard euro, een stijging van maar liefst 43%. Het laatste kwartaal van 2011 viel wat tegen, maar volgens het bedrijf ziet de eerste helft van 2012 er weer goed uit. ASML is de grootste fabrikant van chipmachines ter wereld. Er werken bijna 8000 mensen, verspreid over 16 landen. Het hoofdkantoor staat in Veldhoven. De VS en Europa gaan afspraken maken om te voorkomen dat de hoeveelheid ruimteschroot nog verder toegroeit. Eh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton wil daar ook andere ruimtevaartlanden bij betrekken. Er draaien zo'n 10.000 brokstukken van oude satellieten, raketten en andere ruimtevaartuigen in een baan rond de aarde. Ze zijn mede door de hoge snelheid gevaarlijk voor nog werkende satellieten en bemande ruimtevluchten. Dus ook voor het internationale ruimtestation ISS. Vorige week nog dreigde een botsing tussen het ISS en ruimteschroot. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe en is in het oosten nog de zon te zien. De wind trekt geleidelijk aan naar matig tot vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan de kust.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 Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht over de A12 en de A2. Op de A12 staat ook wel file tussen Zevenhuizen en Reewek nu 6 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht, daar loopt een zwaan op de weg.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 I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances. There's a mass destruction, but I'm telling you, and I hope that I am heard.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 is mijn hart. Als leeg, als oud, als koud en bevroren is. Als bloed wat de doet nu het en verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het kil, als het stil als het hart en berekend is.